9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump heeft via de telefoon met president Poetin gesproken. Volgens het Witte Huis hebben de twee een uur gepraat over onder meer Noord-Korea... de situatie in Venezuela en kernwapens. Trump zegt dat China mee wil doen aan nieuwe kernwapenverdragen. En zowel Trump als Poetin vinden verder dat Noord-Korea afstand moet doen van de kernwapens. En Poetin moet volgens Trump druk uitoefenen op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De brand in een loods in een woonwijk in Loosdrecht is onder controle. Of er gevaarlijke stoffen vrijkomen, dat is nog niet duidelijk. De brand veroorzaakte flinke rookwolken die tot in Almere te zien waren. En er zitten meerdere bedrijven in de loods. Ongeveer 117.000 cv's van werkzoekenden zijn vorige maand illegaal gedownload bij uitkeringsinstantie UWV. Dat gebeurde met het account van één werkgever vanuit de site werk.nl. Dat meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer. En de betrokkenen zijn per e-mail geïnformeerd. De werkgever van wie het account is, die zegt er niets van te weten. En de burgemeester van Rome heeft strenge straffen aangekondigd... voor toeristen die een monument vernielen. De afgelopen dagen hebben toeristen hun initialen gekrast... in een aantal muren van 2000 jaar oud bij het Colosseum. De burgemeester was daar, net als veel Italianen, woedend over. En ze wil nu naar eigen zeggen de barbaren uit Rome verwijderen... Mensen die zich schuldig maken aan vernieling van een Romeins monument... worden niet alleen streng gestraft, maar ze mogen de stad ook nooit meer in. Het weer nog vanavond bewolkt en op veel plaatsen droog. Vannacht in het zuiden kans op regen, met in Zuid-Limburg kans op natte sneeuw. Minima tussen de 1 en de 6 graden. Morgen verspreid buien met soms hagel, onweer en windstoten. Het wordt 5 graden tijdens buien tot 10 graden als het droog is.